Pas daarna wordt besloten of de huidige samenwerking blijft bestaan. Isbalin wilde gesprekken naar aanleiding van uitspraken van de Amsterdamse korpschef Welte. Die zei namens de Raad van Korpschefs dat de politie moet stoppen met projecten in Suriname. Volgens Welte kan de politie zich niet associëren met de nieuwe bestuurders van dat land, onder wie president Bouterse. Isbalin liet daarop weten dat Welte niet over de samenwerking gaat en dat eerst wordt gekeken naar criteria om de Surinaamse politie en justitie te beoordelen. De oud-gouverneur Blagojevic van de Amerikaanse staat Illinois heeft gelogen tegen de FBI. Hij is door een jury schuldig bevonden aan het afleggen van valse verklaringen. Op 23 andere aanklachten werd de jury het niet eens. Zo wordt Blagojevich onder meer verdacht van het verkopen van de senaatzetel van Obama in 2008. Die zetel kwam vrij omdat Obama tot president van Amerika was gekozen. Blagojevic mocht toen een tijdelijke vervanger aanwijzen de jury vindt het nog niet bewezen dat hij daar geld voor kreeg. Blagojevic wordt verder verdacht van corruptie, fraude, samenzwering en poging tot afpersing. De aanklagers willen dat de zaak op die punten opnieuw wordt gedaan. Palestijnse vluchtelingen in Libanon krijgen meer rechten om in dat land te werken. Het Libanese parlement heeft een wet aangenomen die de mogelijkheden verruimt. Daardoor mogen de Palestijnen hetzelfde werk doen als andere buitenlanders in Libanon. Tot nu toe was dat verboden, waren ze vaak aangewezen op slecht betaalde baantjes. Het is de vraag of de wet een grote verbetering betekent voor de Palestijnse vluchtelingen, want er blijven beperkingen. Zo blijft werk in de publieke sector of in medische en juridische beroepen verboden. Het weer bijna overal droog, maar langs de west